Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Ze waarschuwen dat het boren van de metrotunnel op veel plekken tot veel meer schade kan leiden dan wordt aangenomen. Het boren van de tunnel moet in het voorjaar beginnen, en de onderzoekers dringen erop aan woningen en winkels langs de metroroute verplicht te ontruimen. De vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, die opdracht gaf tot het onderzoek, noemt het boren van de metrotunnel onverantwoord. De vereniging wil dat de gemeente Amsterdam opnieuw onderzoekt wat de risico's zijn van het project. Minister Klink laat onderzoeken of de Q-koortsbacterie tot vroeggeboortes bij zwangere vrouwen leidt. Het RIVM komt nog dit jaar met de resultaten. Klink benadrukt dat het onderzoek uit voorzorg wordt gedaan. De Q-koortsbacterie komt vrij bij vroeggeboortes van geiten. Volgens het kabinet vormt de ziekte een steeds grotere bedreiging in Nederland. De bacterie komt nu in een derde van het land voor. Dit jaar zijn 2000 mensen er ziek door geworden. Er zijn er zeker zes mensen aan overleden. Binnenkort moeten alle geitenhouders hun dieren verplicht inenten... maar de effecten daarvan zijn pas volgend jaar zichtbaar. Na de uitbraak lopen inmiddels meer dan 30 onderzoeken. Klinkt besluit eind dit jaar of er extra maatregelen nodig zijn tegen de Q-koorts. Een 78-jarige Ierse priester die vorige maand op de Filipijnen werd ontvoerd is weer vrij. De man werd vier weken geleden op het zuidelijke eiland Mindanao door gewapende islamitische rebellen meegenomen. Voor zijn vrijlating eisten de ontvoerders 2 miljoen dollar. Niet duidelijk is of er losgeld is gegeven. De Ierse regering heeft volgens minister Martin van Buitenlandse Zaken in elk geval niet betaald moslimrebellen op Mindanao strijden al tientallen jaren voor afsplitsing van de katholieke eilandengroep.